1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voormalig castingdirecteur Job Goschalk stopt als producent en regisseur. In een verklaring schrijft hij dat hij over grenzen is gegaan met acteurs die hij begeleidde. Goschalk zegt dat hij hen soms uitnodigde om bij hem thuis te werken... en dat hij sommigen vroeg hun kleren uit te doen. Goschalk erkent dat hij onvoldoende rekening heeft gehouden... met het verschil tussen zijn positie en die van de acteur. Hij zegt er wel bij dat er geen sprake is geweest van fysiek contact tijdens deze oefeningen. Goschalk, producent van onder meer Alles is Liefde, biedt de mensen die hij gekwetst heeft excuses aan. De Verenigde Naties eisen dat de blokkade van zee- en luchthavens in Jemen per direct wordt opgeheven. Die blokkade werd gisteren ingesteld door de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en is bedoeld om te voorkomen dat de Houthi-rebellen nog langer wapens krijgen uit Iran. De coalitie belooft dat hulpverleners en hulpgoederen wel worden doorgelaten, maar daar is de VN niet gerust op. Volgens de organisatie dreigt een hongersnood voor 7 miljoen Jemenieten als de blokkade niet wordt opgeheven. In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog die inmiddels aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost. In de meeste gemeenten blijft Zwarte Piet gewoon zwart of donkerbruin. Het blijkt uit een rondgang van het AD langs comité's die de lokale intocht van Sinterklaas organiseren. Bij bijna 9 van de 10 van de ondervraagde comité's verandert de kleur van Piet niet. Wel heeft geen enkele gemeente Pieten meer rondlopen met kroeshaar en dikke rode lippen. Veel van de comité's gaven ook aan klaar te zijn met discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 8 graden. In gebieden waar de mist blijft hangen blijft het kwik bij 5 graden steken. Vanavond raakt het bewolkt en dat blijft het morgen ook een groot deel van de dag bij opnieuw een graad of 8.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 Dat je, dat je, dat je, je, hebt, je hebt een bedrijf met 200 geweldige mensen in dienst. En eh, je, je kent iedereen van naam en toenaam en toch moeten er 20 uit. Want je hebt geen werk meer voor 200, maar wel voor 180 of alle 200 moeten. Nou ja, dan lig je nachten wakker, nachten. Wie, wie, wie. En je wil het niet, maar je moet. Dus je hart zegt nee, maar je functie zegt ja. En dan moet je toch gaan staan en zeggen, ik moest dit. Dat je echt in die vergadering jullie aankijken en zegt... oké, sorry, jij, jij, jij, jij, jij, jij. Man, dat zijn toch keuzes die niet te nemen zijn? Ik kan het niet. Ik kan niet eens een chocolade paashaas doodmaken, man. Houd toch op. Een paashaas, dat is, die zijn altijd zo ontzettend leuk en blij. Ik heb nog nooit een paashaas gezien die van... fuck it, ik ben een paashaas. Ringpiercing paashaas. Die zegt... Eh, van die hele gezellige... hallo, nou, dan moet je, wil je chocolade, moet je hem uitkleden. Dus dan haal je dat gouden pak eraf. En dan staat hij in zijn chocoladeblootje zo van... Nou, ik weet niet, ik toch een beetje ongemakkelijk. Dan moet je hem oppakken en zo ergens midden in dat beest... Ga, dat kan je toch niet, op. Ik, ik laat ze aangekleed, dan zet ik ze voor het raam. Kunnen ze naar buiten kijken en zwaaien naar de mensen, ja. Het was 23 graden vorige maand. Nou, hè Beb? En allebei onze ultieme liefde. Brian <laughs> Adams dus. Ja, dat is lekker. Het rokt een beetje en dat kan niet zo goed die meneer. Hè? Een beetje rocken, daar hou ik wel van. Ja, een beetje stevig en zo. Stof uit je oren. Heerlijk. My head is filled with ruin. Sam Smith. I built with you. Palace. Now the dust no longer moves. Don't disturb the ghost of you. Mm. They are empty, they are warm. Tell me what we built this for. On my way to something more. You're that one I can't ignore time. Mm. Yeah, I know just what you say, and I regret ever complaining about this heart and all it's breaking. It was beauty we were making. Hmm. And I know we'll both move on. You'll forgive what I did wrong. They will love the better you, but I still own the ghost of you. Mm. Uh -huh. real love is never a waste of time real love is never a waste of time But real love is never a waste of time Ja, wat mooi dit, hè? Nou, vergeet ik helemaal mijn kop. Het was zo mooi. Het was zo mooi dat ik vergeet helemaal mijn koptelefoon op te zetten. Zo mooi. Schitterend. Sam Smith was dat. En het nummer dat heet... Eh, Palace. Jij vond het ook mooi, hè, Bib? Heel ontroerend. Ja, heel, ontroerend. kan die man hoog zingen, hè? Ja, echt gevoelig. Dan, dan, dan, moet ik, dan moet ik gewoon verkeerd voor op mijn fiets gaan zitten om dat te redden. Maar... <laughs> nou, je hebt even geoefend zonder koptelefoon, ah, gelukkig. Ja, nou, nou. <laughs> Oké, prachtig mooi. Sam Smith dus en uh, Palace. We gaan naar eh, John Farnham. Ja, ook een mooi liedje trouwens. Ja. Eigenlijk een helemaal te gek nummer dit. You're the Voice. John Farnham. En hierna gaan we lekker eten. We have the chance to turn we wanna zou ik maar zeggen. Ja. You're the voice. Ik dacht dat het Frank Sinatra was, maar eh, het schijnt niet zo te zijn dus. Hij zegt gewoon, you're the voice. Nou, Bep hij heeft tegen jou heb je horen zingen. En eh, hij denkt gewoon, nou, eh, Bep dat is uh, the voice. Ja. Ja, heeft u Bep wel eens horen zingen, dames en heren? Nee, hè? <laughs> nou, dan zou je nog even moeten wachten. Maar het komt wel een keer, hoor. Kan mooi zingen hoor, Beb. Ik hou het tegenwoordig voor mezelf, voor u. Ja? Nou, komt wel goed. La, We gaan lekker eten dag. Mes en vork me vast klaar. En zo. En pen en papier ook. Of eh, misschien hoeft dat niet. Misschien staat het al op Facebook. Heb ik nog niet gezien. Maar het zou kunnen. Oh, ik moet nog artiesten in het licht doen ook. Ik zou er een paar vergeten. Dat kan niet hoor. Nou, zo meteen... Het recept van de week. Ah, daar is ze weer. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja. Ze is er niet, dus is er toch. Hè? Nou, met laat horen wat gaan we eten vandaag. Voor vandaag is dat een echte herfststoofpot met pompoen. De bereidingstijd is wat langer, dus misschien is het ook een idee voor het weekend. We hebben ervoor nodig, het is trouwens voor vier personen... twee zakken pompoenstukjes, dat is circa 800 gram... 250 gram chorizo, twee rode uien... twee tenen knoflook, 20 gram platte peterselie 295 gram gegrilde rode paprika's in een pot. 500 gram krieltjes, 800 gram linzen, 2 theelepels paprikapoeder, 70 gram tomatenpuree, 315 milliliter hete kippenbouillon en 150 milliliter witte port of half zoete witte wijn. En die moet er echt in, dus niet drinken tijdens het bereiden. Het gaat zo. Snijd de chorizo in plakjes en de ui in kwarten. Snijd de knoflook fijn en de peterselie grof. Laat de paprika uitlekken en snijd hem in stukjes. Halveer de krieltjes en laat de linzen ook uitlekken. Bak dan de chorizo in een gietijzerpan zonder olie of boter... op een middelhoog vuur, goudbruin en krokant. Schep uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier... Laat het bakvet echter in de pan en bak in dat bakvet de ui met de paprika poeder plus minus 3 minuten op een middelhoog vuurtje. Bak de knof, knoflook ook 3 minuten mee. Voeg dan de tomatenpuree toe en bak 2 minuten mee. Voeg dan de paprika, de pompoen, de krieltjes, bouillon en de port toe. U heeft genoeg port. Roer door en breng aan de kook. Leg de deksel schuin op de pan en laat het vuur circa 25 minuten gaar stoven. Schep ondertussen regelmatig om. Voer de linzen na een kwartier toe en controleer na 20 minuten of de pompoen en de krieltjes gaar zijn. Schep dan twee derde van de chorizo met de helft van de peterselie door de stoof. Verdeel de rest even in de chorizo en de peterselie eroverheen en eet daarna smakelijk. Alles staat op Facebook, zoals Angela ons al liet weten. En ik dank haar weer voor het leveren van dit heerlijke recept. Ja, het, is wel eh, even werk, maar dan heb je ook wat, hè? Ja, dan heb je ook wat. Ja, dan heb je ook wat. Het lijkt mij vreselijk lekker. Het is mijn manier waarin ik het te eten krijg. <laughs> Meestal... Eh, en weet je wat zo leuk is, dames en heren? De, de recepten die eh, wij op onze Facebookpagina zetten... die worden over het algemeen gemiddeld door zo'n 13, 1400 mensen bekeken. En nou ben ik zo benieuwd of die mensen dat, die gerechten ook echt maken. Dat zou ik wel, wel eens willen weten. Dus eh, als u eh, het nou gemaakt heeft, zet er dan een berichtje onder op, op Facebook of zo. Dat zou ik nou wel eens leuk vinden om te weten of u ook inderdaad die eh, gerechten gemaakt heeft. Goed, nou, uh, www.facebook.com schuine streep Daar staat het. En ik heb nog een artiest in het licht. Ik zei het al, want ik zou het bijna vergeten. Ik ben zo lekker bezig met muziek. En, ja, dan ga je bijna vergeten dat je nog een, eh, een item hebt. Hè? Een item, zoals dat heet. Nou, daar komt hij. Artiest in het licht. Woe. Prachtige muziek trouwens. Het komt uit de film Tootsie, Beb. Wist je dat? Wat, wat, wat? Dit komt uit de film Tootsie, weet je nu wat? Ach, wat leuk. Ja, dat is Dave Grusin zo'n eh, hele beroemde Amerikaanse filmcomponist. En dat nummer heet een Actors Life. Juist. Maar goed, we gaan naar de artiest in het licht. Dat zei ik al. En eh, ik denk, laat de muziek even uitklanken. Gaan we. Artiest in het licht. En dat is Lordy. I've never seen a diamond in the flesh.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 <laughs> Ze heet officieel Ella Maria Lami Jelic O'Connor. Hele goede keus. Ja. Lodi. Lodi. <laughs> Gewoon Lodi. Heel, verstandig. Ja, zij is, <laughs> een, eh, zij is geboren in Auckland, in uh, Nieuw-Zeeland. Oftewel Nieuw-Zeeland. Op 7 november 1996. Het meisje wordt dus 21 vandaag. Oh. Nou, mag ze met de vuist op tafel slaan. Hè? <laughs> dat was, zeiden ze vroeger. Als je 21 was, dan mocht je met je vuist op tafel slaan. Goed, eh, artiestennaam is dus Loni. En ehm zij eh, is een, eh, van Nieuw-Zeelands-Kroatische afkomst. Dus dat is nogal eh, gemengd, eh, mag je wel zeggen. En dat is, zij is dochter van een Nieuw-Zeelandse ingenieur, Vic O'Connor. En een Kroatische dichteres, Sonja Jelic. En ze woont in eh, Devonport, een buitenwijk van Auckland. En eh, ze zit op de Takapuna Grammar School in de nabijgelegen buitenwijk eh, Belmont. En van geboorte heeft ze de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. En in 2017 kreeg ze daarnaast ook de Kroatische nationaliteit. Ja, daar kunnen ze trots op zijn op zo'n meisje natuurlijk. Hè? Nou, nou, ja. nou. Ze zeggen, die is van ons. Ja, die is van ons. Ja, die is ook van ons. Niet alleen van Nieuw-Zeeland, maar die is ook van ons. Ja, nu in Kroatië. Ja, dus doen. Goed, Royals was haar eerste grote hit die ze had. En die hoorde je dus net ook. Ehm, <clears throat> nou, nog even naar de ballroom met Sweet. De Ballroom Blitz. En daarna gaan we naar het nieuws. passionate one. Oh, yeah! The Sweet. Begon heel onschuldig, hè. Funny Funny en Papa Joe en zo. Maar eh, toen zeiden ze van, nou, eh, het is over met dat brave gedoe. We gaan lekker een beetje glam rock spelen. En dit was een van de eerste, de Ballroom Blitz. Ja. En eh, wij gaan intussen door met de actualiteit actualiteit, zei ik. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Niemand minder dan Beb In meerdere regio's in Nederland leggen volgende week woensdag... ambulancemedewerkers het werk neer. Zij voeren actie voor betere omstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De protestactie duurt van 12 tot 2 uur, 12 tot 14 uur. En volgens de vakbond FNV zijn die arbeidsomstandigheden al jaren ver onder de maat. Zo is er structureel tekort aan collega's en een ongezond hoge werkdruk. Er vindt een leegloop plaats bij de ambulance diensten. Altus Fred Seifert, bestuurder bij de FNV. Volgens de heer Seifert halen met huidige bezetting 20 van de 24 ambulancediensten de wettelijke norm niet om binnen 15 minuten bij spoed aanwezig te zijn. Ondanks dat de ambulancemedewerkers herhaaldelijk alarm hebben geslagen. Om snel tot structurele oplossingen te komen... weigert vooralsnog werkgever Ambulancezorg Nederland... met ons hierover in gesprek te gaan. Nogmaals namens de heer Seifert van de FNV. Tijdens de eerste stakingsactie rukken de ambulances alleen uit bij spoedgevallen. En welke regio's allemaal aansluiten bij die protectactie... dat wordt nog later deze week bekend. Vanmorgen waren zij wel heel snel ter plaatse... toen een scooter en een fietser botsten... Eh, op een fietspad van de Krukiersweg in Heemstede. Beide slachtoffers moesten met spoed naar het ziekenhuis. Twee ambulances en een traumahelikopter waren nodig om de slachtoffers te behandelen. Het fietspad werd afgesloten voor onderzoek. De beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat vrolijker nieuws aanstaande zaterdag is het 11 november... en dat is traditioneel Sint Maarten. Er wordt in Zandvoort Nieuw-Noord een lampionnenoptocht georganiseerd. Vanaf 19 uur is het verzamelen bij Pluspunt aan de Vlemingstraat 55. En om 19.15 uur 15 wordt de tocht gestart richting het centrum. Er zal traditiegetrouw gezongen worden en de kinderen gaan langs bij de Zandvoortse ondernemers. Om 20.30 uur zal de tocht eindigen in het centrum van Zandvoort. Deelname is gratis en voor meer informatie kunt u mailen naar infowapenstaartje onair Dit was het nieuws, regionale nieuws van half twee.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 Vanavond is het nog vrij helder en de komende nacht raakt het echter bewolkt met kans op wederom mist. Het blijft wel droog en het koelt af naar waarde iets boven het vriespunt. Voor de verwachting voor de komende dagen is dat het morgen donderdag droog is. Maar vrijdag is er helaas kans op regen. Het komend weekend draait het om flinke buien die mogelijk winters van karakter zijn. De temperatuur gaat eerst wat omhoog naar een graad of 8 en morgen misschien zelfs naar 12 om op het weekend lelijk onderuit te gaan. Dit was het weer ons geleverd door Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie het Zandvoort. Zandvoort. No, we need money first. CFM Zandvoort presenteert De Nacht van het Jaar. De Beatles Top 100. In de nacht van 23 op 24 november 2017 presenteren wij u de beste 100 Beatles platen. Presentatie Ruud Jansen en Bart van der Meer. Ladies and gentlemen, The Beatles! was wel even lekker natuurlijk. Hè? Dat was even swingen. Ik zag eh, bij de overburen zat ik even naar binnen te kijken. Maar die stonden op de tafels hoor. Ja, geweldig. Die waren swingen jongen niet geloven. <clears throat> ja, dat kan ik hier vandaan zien. Hè? Je kan zo hier vandaan bij de overburen. Kijk, zo naar binnen. Soms op tafel. Geweldig. Helemaal wees gewaarschuwd overburen. Wees gewaarschuwd. We zien alles. Ja. <laughs> nou ja, zij ook van ons als ze willen. Dus. Zij hebben geen webcams, wij wel. Maar ehm, dit was eh, Gloria Estefan. Samen met de Miami Sound Machine natuurlijk hun eerste hit. Zij Beb, ja, 19, ja. 1985. Ja, ja. dat ook weer 32 jaar geleden. Niet te geloven, gaat die tijd nog hard, hè? Ja, de nieuwe musical over het leven van eh, Emilio en Gloria... in Beatrix Theater in Utrecht, hè? Met Jim van Bakken in de hoofdrol. En, eh, Gloria Estefan wordt gespeeld door Fayen van den Bos. Oh. Misschien moet ik dat heel anders uitspreken. Ja, zou kunnen. Ik nou, weet het Het zal zeker een swingende avond zijn. Eh, dat denk ik wel. Dat zal wel. Goed, nou, eh, mooi. We gaan nog even door. Want we hebben nog eventjes tot, uh, tot twee uur. Dus ik heb nog een paar leuke platen. En onder andere nog een artiest in het licht. is eigenlijk een beetje trieste dag.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 I'll be wearing a river's disguise. The highest wild on my shoulder scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll you to the flood of your beauty. My cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. snel. Dit is alweer een jaar geleden. Precies een jaar geleden overleed hij eh, Leonard Cohen op hoge leeftijd overigens. En ik blijf dit een van zijn aller, allermooiste liedjes vinden. Ja, sorry. Hij heeft veel meer mooie liedjes, maar ik vind dit zo mooi. Oké, Take This Waltz. Zo heet het. een steuntje vanmorgen, Beb. <laughs> Bill Wyman, Booty Woody. Unforgettable, unforgettable. True what you shake up. is van de Stones. Maar eh, het is hem echt. ik weet niet of hij, hij zingt het niet zelf, maar uh, eh, zijn beentje. Hè? Hij heeft toch veel meer van dit soort lekkere swingende dingen. Booty Oody heette het. dit het zo lekker. Dit swingt echt als een trein, dit nummer. Heerlijk om naar te luisteren. En eh, de, voor, de, volgende nummer... Ik, ik realiseer me ineens dat ik het vorige week ook al gedraaid heb. Maar ik doe het lekker nog een keer, want dan weet ik even hoe het moet. Dus wel makkelijk. Ja, dat is toch ook wel weer mooi om nog even te horen. Die Elman Brothers Band. En dat heet Sunshine. Better than the moonshine. Better than the sunshine. sunshine. When you can't find the light that got you through a cloudy day. When the stars ain't shining bright, you feel like you've lost your way. When the candle light of home burns so very far daddy moonshine, damn sure better than rain, ja. Ja, dan zijn we er alweer doorheen. Hebben we het alweer gehad voor deze week. Eh, voor deze dag, niet voor deze week. Dan komen er nog twee. Eh, dus, eh, dus wat mij betreft, nou, leuk dat u er weer was. Uh, Bert, leuk dat jij er was. Ja, ik vond het ook weer heel fijn om hier te zijn. Morgen ben ik er weer met, om 12 uur met Ron. Dan, en donderdag weer met Beb. Nou, wat een gezelligheid toch allemaal. Wij danken u voor het luisteren. We hopen dat u het een beetje naar uw zin gehad heeft.